Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië neemt maatregelen van ontdekking van plannen voor een aanslag op zijn ambassade in Washington. Twee Iraniërs zijn aangeklaagd. Ze zouden ook een bomaanslag hebben gepland op de ambassade van Israël. De Saoedische regering spreekt van een grote provocatie en een gruwelijke schending van internationale normen en afspraken. De Amerikaanse minister van Justitie Holder zegt dat de aanslagen zijn bedacht in Iran. De verdachten zouden zijn aangestuurd door elementen binnen de Iraanse regering. Iran ontkent in alle toonaarden dat het betrokken is bij bij het terreurcomplot en spreekt van een poging om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problemen in Amerika. De kapitein van het vrachtschip dat is vastgelopen op een rif bij Nieuw-Zeeland is gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij het schip op een gevaarlijke en riskante manier heeft bestuurd. Volgens de autoriteiten is de kapitein medeverantwoordelijk voor de grootste milieuramp op zee in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Het Griekse containerschip liep vorige week vast. Sindsdien is al bijna 400 ton olie in zee en op de Nieuw-Zeelandse stranden terechtgekomen. Leegpompen van het schip lukt niet vanwege het slechte weer. Er zijn ongeveer 70 containers in zee gewaaid, maar volgens de autoriteiten bevatten die geen gevaarlijke stoffen. Amsterdam is als vestigingsplaats voor bedrijven populairder geworden. Op een jaarlijkse ranglijst van een internationale vastgoedadviseur is Amsterdam gestegen van de zesde naar de vierde plaats. Vergeleken met 35 andere Europese steden doet Amsterdam het helemaal niet slecht, zeggen de onderzoekers. Brussel en Barcelona werden minder aantrekkelijk voor ondernemers. Door onder meer wervingscampagnes heeft Amsterdam meer bekendheid gekregen als zakenstad. Het weer, vannacht regenachtig, alleen in het noordoosten droog en wat opklaringen. Minima van 9 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Overdag bewolkt met wat regen. Middagtemperatuur van 12 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden.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 He said that en ZFM Zandvoort One party, two Some yelling, some tall, some quiet, some small. And they nibble on, well, anyone waiting for something to say instead of listening. Took a hit. for free. training.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 106.9 ZFM ZFM something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 want me to stop, we're gonna do the French kissing. again van Zandvoort, op 106.9 FM.